8 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vluchtelingen die asiel aanvragen in Zwitserland moeten al maandenlang meebetalen aan hun eigen opvang. Als ze meer dan ruim 900 euro bij zich hebben, dan moeten ze dat inleveren. Het werd pas bekend toen een Syrische vluchteling gisteravond zijn verhaal deed op de Zwitserse televisie. De man moest ongeveer 800 euro afstaan. Het is niet duidelijk of er ook persoonlijke spullen van asielzoekers in beslag zijn genomen. Een soortgelijk plan van Denemarken leidt tot ophef in Europa. Maastricht stapt naar de rechter om af te dwingen dat de kerncentrale van Tihange in België wordt gesloten. Het complex ligt op zo'n 40 kilometer van de stad. Een motie om de centrale te sluiten kreeg brede steun in de gemeenteraad. Maastricht sluit zich aan bij de Duitse stad Aken, die ook juridische stappen zet tegen de kerncentrale. De steden zijn bang voor de veiligheid vanwege meerdere incidenten in Tihange. De NS heeft de interne controle op integriteit nog niet op orde. Daardoor bestaat een risico op niet-integer gedrag, blijkt uit een onderzoek in opdracht van de NS en minister Dijsselbloem. Aanleiding voor het onderzoek is het gesjoemel bij de aanbesteding van het spoorvervoer in Limburg. Volgens de onderzoekers zijn er op het gebied van integriteit geen duidelijke regels en krijgt het onderwerp te weinig aandacht. In de Franse stad Rennes verkeren nog vier medische proefpersonen in kritieke toestand. Ze deden mee aan een eh, experiment met een pijnstiller. Drie van hen hebben volgens een Franse arts onherstelbare schade opgelopen. Als ze het al overleven zullen ze gehandicapt blijven, zegt de arts. Eerder werd al bekend dat een vijfde deelnemer hersendood is. Nog een ander ligt ter observatie in het ziekenhuis. Alle testen in de Franse privékliniek zijn meteen gestopt. Het weer, in het zuiden nog wat winterse buien, maar vanavond wordt het droger. Vannacht koelt het af naar rond het vriespunt.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 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. I guess he felt the tension from inside of this taxi ride. Asking us Yes, this king says to ourselves America. Yeah. Let's go. all right. All right. Okay. Uh, all right. Okay.